begun. take home everyone. Cause it's only just begun. One look is all it took to remember that sweet surrender. And I recall to you that sweet surrender. I don't know, I don't care. i I'm living with that. surrender.